Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verminderen... werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waar NRC over schrijft. De uitkomsten zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken er ook veel geld in. De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Soedanese leger en de rebellen willen een veilige vluchtroute bieden en humanitaire hulp toelaten. Ze hebben bij onderhandelingen in de Saoedische stad Jeddah nog geen akkoord bereikt over een staakt het vuren. Er zou afgesproken zijn dat erover nog verder wordt gepraat. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in het college van burgemeester en wethouders. De Mos wil dat graag nu hij en zijn partijgenoot Karnawi zijn vrijgesproken van corruptie. De andere collegepartijen zeggen dat ze openstaan voor gesprekken... maar lijken niet enthousiast over uitbreiding van de coalitie. Waarschijnlijk wordt er volgende week verder gepraat. In Thailand zijn zeven boeddhistische monniken opgepakt... omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van Thailand. Ook de zus van een monnik en een chauffeur zitten vast. Een Thaise rechtbank die zich bezighoudt met corruptiezaken... vindt dat de verdenkingen het boeddhisme ernstig ondermijnen. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer, de, wegen regen trekt naar het zuidwesten weg, minimaal rond de 10 graden. Overdag breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui.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 Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verminderen... werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waarover NRC schrijft. In Sudaan hebben strijdende partijen een voorlopig akkoord getekend over humanitaire hulp en het bieden van een veilige vluchtroute. Er is nog geen akkoord over een staakt het vuren. En de Songfestivalfinale van morgen krijgt toch nog een Nederlands tintje. Estland heeft zich geplaatst met een nummer dat mede werd geschreven door een Nederlander. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands.